Liefde in de nacht. Hij gaat wandelen op de grond. Liefde in de nacht. Wat iedere man ervan verwacht. Want met tijden dan voel je je eenzaam. Verlaten je bent van je stuk. Maar liefde kan mensen toch helpen. Dat brengt weer een grijs je Lieden in de nacht, de lichtjes flonkeren op de grond. Lieden in de nacht, waar men lonkend naar je land. Want het spel eine Brot mit Lucille.